Volgens een getuige ligt er een flinke plas bloed. Een van de gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. De ander is door een ambulance behandeld aan de verwondingen aan zijn been. In het asielzoekerscentrum van Oosterwijk werd in juli bij een ruzie een man neergestoken en met kokend water overgoten. En in januari werd een 14-jarige jongen in zijn gezicht gestoken. Het landbouwcollectief, waarin 13 boerenorganisaties samenwerken... sleept minister Schouten voor de rechter. Ze eisen dat de subsidieregeling voor stoppende varkenshouders verandert, zeggen ze in Trouw. Boeren krijgen alleen subsidie als de activiteiten niet op een andere plek of via een ander bedrijf doorgaan. Maar de varkenshouders willen de stikstofrechten van stoppende collega's kunnen overnemen, zodat ze hun bedrijf kunnen uitbreiden. Minister Schouten zegt tegen Trouw dat de regeling niet kan worden aangepast. Aankomend omroep Ongehoord Nederland heeft binnen een maand de vereiste 50.000 leden binnengehaald. Arnold Karskens en andere oprichters gingen ervan uit dat ze dat aantal minimaal moesten halen voor 31 december van dit jaar. Maar onlangs verschoof minister Slop de pijldatum naar 31 december volgend jaar. Op de website noemt Ongehoord Nederland dat een typisch voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. De oproep in oprichting wil in het bestel een ander geluid laten horen... van mensen die nu onvoldoende aan het woord komen. Dan het weer nog. In de loop van de ochtend trekt een regengebied over het land. De meeste regen valt in het zuiden. Verder vrij veel wind en het wordt ongeveer 11 graden. Morgen grotendeels droog en wat zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam.